Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet moet na de coronacrisis voorlopig geen nieuwe wegen aanleggen. Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een advies. Nu veel mensen gewend zijn aan thuiswerken is dat een kans om de economie duurzamer te maken, staat in het advies. Ook moet elektrisch rijden worden gestimuleerd, onder meer door voldoende laadpalen neer te zetten. Verder pleit de Raad ervoor om huizen sneller te isoleren en meer nieuwe woningen te bouwen. Het advies heet Groen uit de crisis en wordt vandaag aangeboden aan vier ministeries. In Athene zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen een nieuwe strenge demonstratiewet. Het wetsvoorstel van de centrumrechtse regering werd de afgelopen avond aangenomen door het Griekse parlement en is bedoeld om verstoring van het openbare leven tegen te gaan. Lokale autoriteiten kunnen een betoging makkelijker verbieden als de veiligheid in het geding is. In verschillende Griekse steden werd tegen de wet gedemonstreerd. In Athene waren ruim 10.000 mensen op de been... van wie sommige brandbommen naar de politie gooiden. Zes agenten raakten gewond. De politie zette traangas in. Negen demonstranten zijn aangehouden. Nog eens 15 mensen zijn meegenomen voor verhoor. In Nune in Brabant is de afgelopen avond een man zwaar gewond geraakt toen hij werd mishandeld. Dat gebeurde rond half tien in een plantsoen in het centrum van Nune. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hooggetuigen zeggen tegen het Eindhovens Dagblad dat de man in elkaar is geslagen. Waarom is onduidelijk. Volgens de politie is er nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht vooral in het noorden nog regen, minima rond 14 graden.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 Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf. Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld. Nu lig ik hier bij jou. En zeg wat is er nou? is je uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Ze zegt me als je gaat vergeten is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Zeg zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet hard to believe it.